Mark Hokken met het NOS Journaal. Venezuela en de VS en de EU erkennen de verkiezingen niet. Venezuela verkeert in een diepe politieke, economische en humanitaire crisis. Toch wint waarschijnlijk de zittende president Maduro de verkiezingen. Hij heeft de oppositie in het parlement van zijn macht beroofd. Veel tegenstanders van hem zijn uitgesloten van deelname aan de verkiezingen, zijn vastgezet of zijn naar het buitenland gevlucht. Overheidspersoneel zou onder druk zijn gezet om op Maduro te stemmen. En ook zou hij met voedselbonnen stemmen van de Venezolanen kopen. In het centrum van Amsterdam is bij een schietpartij een man gewond geraakt. De politie kon niet zeggen hoe hij eraan toe is. Volgens lokale omroep AT5 is het slachtoffer zwaar gewond. Hij werd op de stroommarkt rond half twaalf neergeschoten. De politie zoekt nog naar de schutter. Hij ging er vandoor richting de Korte Nieuwe Dijk. De Cubaanse autoriteiten hebben bevestigd dat bij de vliegramp eergisteren 110 mensen om het leven zijn gekomen. Zes van hen waren bemanningsleden. Drie inzittenden hebben de crash overleefd, maar verkeren nog in levensgevaar. De Boeing 737 stortte kort na het opstijgen brandend neer in een veld bij Havana. In Cuba zijn twee dagen van nationale rouw afgekondigd. In Zwitserland heeft een brand in de San Bernardino-tunnel geleid tot de langste file in 20 jaar bij de Gotthard-tunnel, die als uitwijkroute werd gebruikt. Op de grens met Italië stond in zuidelijke richting zo'n 30 kilometer file. De brand in de tunnel ontstond gisteren, niemand raakte gewond, maar de schade aan de San Bernardino-tunnel is groot, blijft nog zeker een week dicht. Vanwege Pinksteren wordt ook vandaag veel drukte verwacht bij de Tunnel.